hangt al een paar weken net iets boven de 60 procent. En bijna niemand in die leeftijdsgroep maakt meer een afspraak... zegt het RIVM tegen de krant Trouw. OMT-leden vinden het een probleem, want de introductieweken zijn begonnen... en straks begint het onderwijs gewoon weer zonder al te veel online colleges. En het is vreemd, want in enquêtes geven vier op de vijf jongeren aan... dat ze wel een prik willen. TRIVM zegt dat jongeren na de vakantie misschien wel weer afspraken gaan maken... en dat veel jongeren corona kregen tijdens de disco-piek in juli... en daarna moeten ze acht weken wachten totdat ze geprikt mogen worden. Sinds de Taliban vijf dagen geleden de macht in Afghanistan overnamen... zijn 18.000 mensen geëvacueerd naar het buitenland. Zij konden op het vliegveld van Kabul in een vliegtuig stappen, zegt de NAVO. Bij het vliegveld staan nog steeds massa's mensen te dringen om Afghanistan uit te komen. Volgens de NAVO moet het aantal evacuaties komende week verdubbelen. Gisteravond werd in Amsterdam actie gevoerd. De demonstranten willen dat Nederland meer doet om Afghanen op te vangen. Het gaat erom dat eh, mensen die eh, vervolgd worden en die, eh, die echt geen veilig bestaan kunnen hebben in het land waar ze vandaan komen, dat we daarvoor openstaan om die op te nemen. En ook willen, we, willen ze dat de Afghaanse vluchtelingen die hier al zijn niet meer kunnen worden teruggestuurd. Vanaf oktober is porno verboden op de app OnlyFans. Veel banken en betaalplatforms willen niet samenwerken met bedrijven die porno aanbieden... en daarom past het bedrijf achter de app de regels aan. De 130 miljoen gebruikers mogen vanaf oktober nog wel naaktfoto's en filmpjes plaatsen... om daar geld mee te verdienen. De een na de ander gingen gisteravond in in de Kuip. Feyenoord ging hartstikke lekker in de play-offs voor de Conference League. De Rotterdammers wonnen met 5-0 van Elsborg. De commentatoren van Rijnmond hadden dus een topavond. Nou, van Kuksu met de hak. En dan blijft hij liggen en gaat hij erin is het Linse die hem het laatste <laughs> tikkie geeft. En dan gaat de Vogeltjesdans weer met Brian Linse. En de rest van het elftal die er meedoet.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 Er zijn momenteel 180 mensen vanuit Afghanistan onderweg naar Schiphol... met een transportvliegtuig van Defensie, dat zegt het ministerie op Twitter... Autofabrikant VDL Netcar in Born moet de productie komende maandag stilleggen... vanwege een gebrek aan computerchips. Dat bevestigt een woordvoerder aan E Limburg na een bericht van de Limburger. Het is niet bekend wanneer VDL Netcar de productie weer kan hervatten. Het weer, eerst een bui, daarna droge periode met wat zon. Later in het binnenland weer kans op een bui. Op Het wordt een graad of 21. Dicen que buscas tu presa y la alumbras.